Want er worden er echt heel veel ingezet, zegt verslaggever Onno Beukers. 27.000 in totaal en die moeten natuurlijk ergens vandaan komen. Eh, dus die komen ook uit eh, de regio, zeg maar, niet alleen maar uit Den Haag en omstreken. En ja, de zorg en eh, die wordt verwoord door eh, Hubert Bruls, eh, burgemeester van de gemeente Nijmegen, eh, is eigenlijk vooral namens de gemeente dat ze misschien niet meer aan hun dagelijks werk toekomen. De zorgen zijn grotendeels weggenomen in het gesprek. Politieeenheden in het land gaan elkaar helpen tijdens de top en springen bij als dat nodig is. Wel kan het zijn dat bijvoorbeeld evenementen die nu nog aangemeld worden geen vergunning krijgen omdat ze de druk op de politie niet nog groter willen maken. De beloning die leidt naar de gestolen Roemeense kunstschat uit het Drents Museum is verhoogd. Van 100.000 naar 250.000 euro. Er zijn al meerdere verdachten opgepakt, maar de gouden helm en drie gouden armbanden zijn nog steeds niet teruggevonden. Het geld is beschikbaar gesteld door een Nederlandse vastgoedondernemer die in Roemenië woont. Een man uit Breda is na ruim 40 jaar TBS vrijgelaten. Hij kreeg het in 1983 vanwege zedenmisdrijven en dat werd daarna steeds verlengd omdat hij nog twee keer de fout inging. Deskundigen zeggen nu dat de kans klein is dat hij het nog een keer doet. De man is inmiddels 72. En jongeren zijn massaal aan het naaien. Zelf kleren maken is hartstikke populair. Voor deze kinderen is het de normaalste zaak van de wereld. En mijn oma naait ook en mijn moeder naait ook. Mijn vader heeft ook al een hele hoes voor de boot genaaid. Dus ja. Jullie zijn echt een naaifamilie dus? Een soort van wel. Onze collega's van het Jeugdjournaal spraken met, najuf, met een najuf in Leiden. Die zegt dat haar klassen nog nooit zo vol hebben gezeten. Voor haar komt dat onder meer doordat kinderen het voorbij zien komen op TikTok... en het interessant vinden omdat het duurzaam is. Het weer, wat sneeuw in het noorden. Daar is het nog steeds rond het vriespunt. Op andere plekken is het wat droger bij 4 tot 6 graden. Morgen in het oosten wat winterse neerslag. Op andere plekken is het dan droog. Er is soms wat zon bij een graad of 3. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de N230 Utrecht-Maarsen. 20 minuten vertraging bij Maarsenveen door politieonderzoek.